is een goed begin van deze nieuwe Break de Week. Drie goede vrienden van mij, Earth, Wind and Fire. Dit eh, kwam van het negende album I Am en daar stonden een paar ja, partij hits op, dus niet normaal. In the Stone, ja, dat werd dan in Nederland toevallig geen hit, maar ook Can Let Go eh, stond erop. After the Love Has Gone, Star en deze met The Emotions. Earth, Wind and Fire... Boogie Wonderland van het album uh, I Am, een negende studioalbum dus uit 1979. Dit jaar dus 40 jaar oud. En ehm, ook eh, deze hit, exact 40 jaar oud, want in week 20 van dat jaar toen, eh, toen kwam hij de top 40 binnen en het werd een enorme grote hit. Goedenavond, nou, we zijn officieel begonnen met deze nieuwe Break de Week. Break de Week voor 15 mei 2019, het is net na 9 uur, 7 over 9 om precies te zijn. En de komende twee uurtjes tot 11 uur vanavond gaan we even lekker frietkappelokaal houden op Goorlen. Ja, we gaan we echt doen. We zijn right on track. En daar heeft de volgende band dan weer een, eh, een hit over gemaakt. Een plaat over gemaakt. Breakfast Club, right on track. dat is lekker hè? Een heerlijke, eh, warme lentedag was het vandaag. En dan die mooie afsluiten met die heerlijke soul, funko, disco en af en toe een mespuntje jazz. Bij Break de Week. Op de woensdagavond, de lokale omroep Daar luister je naar tot 11 eh, uur vanavond. Break de week op de lokale omroep en ja, ik zei het al, alleen maar heerlijke soul, funk, eh, ja, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. Breakfast Club was dit. Dit had eh, niks te maken met die eh, Amerikaanse serie. Nee, dit was daarnaast ook gewoon een, een Engelse band. En zij scoorde slechts één hit. Daarna nooit meer van wat van die gasten gehoord. Maar wel een top 10 hit. Breakfast Club, Ride on Track. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, ik vond het toch wel uh, warm vandaag hoor. Het leek net een zomerdag. Maar ah, het toch wel mee, 18 graden. Maar ja, het kan ook natuurlijk komen door die hete hits. Zoals deze van de Pointer Sisters. Your camera looks through me with its X-ray vision, and all systems run aground. All I can manage to push from my lips is a string. doen, dan komen ze zo voorbij. De Pointer Sister in dit programma ja, laten we eerlijk zijn, is toch uh, stiekem wel een best leuke plaat dit. Pointer Sisters, merk. En van uh, de Pointer Sisters dan naar de Teskey Brothers. Die hebben een, eh, een nieuwe single. Ehm, begin dit jaar toen maakten we al kennis met Pain and Misery en Right For Me, Right For Me, Right For Me. al, echt beide fantastische, waanzinnige platen. En nu hebben ze een nieuwe single, want er komt ook een nieuwe album aan. Run Home Slow gaat dat heten. 2 augustus komt dat uit. Dit is daarvan het, het eerste voorproefje. En ik vind hem gewoon weer goed. De nieuwe single van de Teskey Brothers heet Hold Me. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down hard. I'm your shelter every time it storms. But if you leave me, I'll be moving on. You'll have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, I'll keep your feet on the ground. Your soul. And I'm a Mary, darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave I carry me, but keep my feet on the ground. Is dit toch goed, hè? Oi, oi, oi. Ja, wees maar niet bang, je gaat hem voorlopig vaker horen hoor, in dit uh, radioprogramma. De nieuwe single van The Teskey Brothers, die heet eh, Hold Me. Alsof het al uh, eh, 50 jaar op, op de plank ligt, hè? alsof het ergens uit, de zes, uit, de 60s, eind jaren 60 is komen waaien. En op een of andere stoffige plank heeft gelegen, nu dat in één keer boven komt drijven. Maar dat is in dit geval nou, niet zo. De Teskey Brothers, helemaal nieuw is dit. Ja, echt, vorige week woensdag is hij uitgekomen. Hold Me, dat is de nieuwe single. En er komt dus een nieuwe album aan. En het stemgeluid van ehm, ja, deze Bent band, in ieder geval van de Zannig, die doet dan weer heel erg denken aan deze man. Ja, Otis Redding, Love Man! cause, cause, cause I'm a love man. Staat dus vast in eh, mijn Locht op 100 lijstje dit. Ja, dit is dan eh, weer wel eh, echt 50 jaar oud. Otis Redding en Love Man. Hij moest nog een keertje voorbij komen in Break de Week in het nieuwe jasje. Alleen maar soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Met nu Mark Morrison en Return of the Mac. Van mij mag je zelf kiezen hoor. Je mocht kiezen tussen Return of the Mac Mark Morrison, grote hit voor hem eh, in de jaren 90 dit. Top 3. Return of the Mac. En ik, eh, ik ga je weer eens nieuws laten horen. Ja, want er komen veel eh, goede nieuwe platen uit. vorige keer voor de eerste keer gedraaid. Ehm, het, het, gaat hier om de Aston Jones Project. Heeft vorige maand, eind vorige maand, een nieuwe EP uitgebracht. Drie liedjes staan erop. Prelude, Sadie Marie. Maar met kop en schouders erbovenuit. Als je het hebt over de beste liedjes, dan ehm, steekt deze er wel bovenuit. En daarom gewoon maar nog een keertje, want ja, dit is heel erg lekker. Heel erg lekker. De nieuwe van de Aston Jones Project. Dit is Good Thing Guaranteed. dat weet ik ook wel. De nieuwe van eh, de Aston Jones Project. Die heet Good Thing Guaranteed. Vorige week voor de eerste keer gedraaid. En ik eh, denk dat ik daar voorlopig nog wel even mee doorga. Want eh, dit is heel erg fijn. Het is Break de Week op lokale omroep tot uh, 11 uur vanavond. Lekker frieken. Met, ehm, ja, herinnert u zich deze nog? Uit de Zero's. enorm succesvol waren zij. Ze bestaan nog steeds zonder Fergie, zoals ze ook eh, begonnen, zijn door Fergie.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 Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! you had me once you kissed me.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 That that that that that wat waren ze goed, hè? Wat waren ze goed. Wat klopte toch alles aan deze band. Dat is niet normaal. Echt de, de hoezen, echt gewoon alles. Alles klopt aan deze band. Alleen, eh, ja, ze bestaan nog steeds. Alleen, ja, het is allemaal niet meer zo heel erg. Eh, ja, even fijn natuurlijk. Hè? Voor die Fergie, die is er sowieso uit. Wie had je allemaal nog meer? Je had Will I Am, dus de bekendste natuurlijk. Die had ook de succesvolste solo carrière daarna. Ehm, en ook tijdens de band zelfs. Ehm, je had eh, Apple de App. Ja, iemand noemde zich Apple de App. Ja, nou, ik heb het ook niet bedacht. En Tebu heette er ook volgens mij eh, eentje. Dat waren eh, de vier, de, de, de Black Eyed Peas. Dit was eh, Don't Funk With My Heart. Want ja, don't, don't Fuck With My Heart, dat mochten in Amerika nu natuurlijk niet. En dat is net zoals met Ah, Fuck Off. Hè? Dat was het eigenlijk het origineel van, van Chic. En dat werd later natuurlijk Le Freak. Maar wel heel erg fijn. lang niet gehoord ook. Ik, ja, ik vind dat je ze niet meer zo heel erg vaak hoort, als ik het eerlijk zeg, de Black Eyed Peas. Maar wel wat vaker. En dan met name die, eh, die soul-funk-periode ja, die ze nou een beetje maakten. Eh, Toen, tot het begin van de Zero's. Hè. Op een gegeven moment gingen ze meer elektronisch. Hè. I got a feeling. Ja, ook een beetje uitgemolken. Hè. Die beetje te vaak gehoord misschien op al die klassefeesten Maar vooral die, die beginperiode. Ja, in de 90s deden ze nog meer hip-hop. Maar eh, ja, al, ja fijn. fijn. Fijn, fijn, fijn, fijn, Af en toe zat er een mindere plaat tussen. Maar over het algemeen was het een hele fijne band. De Black Eyed Peas. En Don't Funk With My Heart in Breek de Week op de woensdagavond met nu The Eyes of Mars En oeh, lekker Vigo! Dames en heren. The Ides of March, Amerikaanse rockband. Ja, ja eigenlijk funk rock. Hè? Dus eh, morgen bij uh, On The kan hij net zo goed weer. Uh, eh, 1964 toen, toen werden ze opgericht. En de leden van deze band die bezochten samen een, een school in Chicago. En tijdens de middelbare schooltijd besloten ze om een, een band op te richten. En ja, ze te noemen naar het drama Julius Caesar van William Shakespeare. The Ides of March, ehm, de, de Ides van maart vertaald. Dus dat, ja, dat verwijst naar de 15e, de dag van, van de maand maart volgens de Romeinse kalender. Maar hij is ook eh, fijn zoals je hoorde in eh, nou, midden in de maand mei. Hè. De 15e van mei, dus ja, nou, twee, dagen of twee maanden later. Ik, eh, ik vind hem nog steeds lekker hoor. Uit of March, Vigo. Ja, en dan, we gaan even door met de toeters. Dus weer iets nieuws. Ja, ik heb weer iets nieuws voorgeschoten hè. Dit is de nieuwe single van The Heavy. Ja, die zijn ook al lang bezig, hè? En ze komen weer met een nieuwe plaat. Dit is de nieuwste single, Fighting for the Same Thing. boss before shit get on. The Heavy. Komende vrijdag dan eh, komen ze alweer met een nieuwe album. Songs gaat het heten. En ja, ze, ze wisselen snel hoor, qua, eh, qua nieuwe singles. Dit is alweer uh, de vierde single. En uh, maar nou, misschien wel de beste hoor, van de vier. De, nieuwe single. Even kijken, wanneer kwam die uit? Volgens mij afgelopen vrijdag. Ja, nee, vorige week. Vorige week woensdag is hij, sinds vorige week woensdag is hij uit. De nieuwe single van The Heavy, Fighting for the Same Thing. En daarvoor, The Ides of March en Vigo werd nummer 2 in Amerika de Billboard Hot 100. Ja, door wie werd hij dan van nummer 1 gehouden? Van, eh, door American Woman van uh, eh, The Guess Who. Ja. Kon je denken, dan mag het. Ja, precies, vind ik ook. Dan mag het. of March. In Nederland uh, kwam het niet verder dan 12. One Hit Wonder. Nu is de sledge. He's just a one away. die grote disco is, hè. We Are Family, He's the Greatest Dancer, Thinking of You, Lost in Music. Best allemaal geproduceerd door uh, Now Rogers. Ja, lekker. Tweede, eh, twee jaar later deden ze net ietsjes anders op het eh, album All American Girls, waar ook uh, de gelijknamige titeltrack vanaf kwam. Ehm, dit was He's Just a Runaway, die hoor je dan weer niet zo gek vaak. Sister Sledge, en net al van de Pointer Sisters na de Teskey Brothers, en nou van Sister Sledge na de Isley Brothers. Kan geen toeval zijn, hè? Wederom 15 jaar oud. Ik heb iets met die twee jaren dit jaar, 1979 en 69. Isley Brothers. you. It's your thing. It's your thing. Do what you wanna do now. Ah. Toen ze nog met z'n drieën waren. In de 60s. Isley Brothers en eh, It's Your Fan. Het stond eh, slechts twee weken, twee weken in de tipparade. Eh, exact 50 jaar geleden. Net, maar dan denk je, ehm, kan het nog erger? Ja, want die Otis Redding die begin dit uur draait die stond maar één week. Één week in de tipparade. Voor mij had het allemaal nummer 1 het mogen worden. Maar gelukkig zijn het toch stiekem echt kleine, redelijke klassiekers geworden. De Isley Brothers, It's Your Thing. Daarvoor Sister Sledge. And he's just... Runaway. Even weer uh, eh, iets nieuws uh, voor schotelen. Ja, enthousiasme, daar hou ik van. Dus uh, de nieuwe single van Cliff Beach en de MB's. Wie? Van Cliff Beach en de MB's. Dit is de nieuwe single Confident. I never change myself for you. I'm not made to strength to fit your narrow point of view. Don't fence me in, give me some room. Got a brand new attitude, I'm confident. Learning to love myself, living the life that I want. I ain't living for no one else. That's right, I'm confident. What you see is what you get to. Living with no regrets, looking forward to what's next. What you see is what you get to. Living with no regrets. Looking forward to what's next. Why did it take so long for me to see? What was keeping me from being free? Finally, I know what's right for me. I said the only way. familie van eh, Sex Onder. Oh! Of Ex Onder. Beach samen met eh, de MB's. Eh, ik had nog nooit van hem gehoord, maar eh, volgens mij is het ook niet, ook niet, heel zo gek. Want het is nog niet heel gek vaak beluisterd. Maar het is wel nieuw en heel erg lekker. De nieuwe single Confident en uh, Ice Brothers daarvoor met It's Your Thing. mocht je nou zelf iets willen horen of iets aan willen vragen, dan, dan kan dat gewoon. we gaan dan even naar de Facebookpagina. Dat is facebook.com slash breekdeweeklog. Niet facebook.com slash breekdeweek, maar facebook.com slash breekdeweek de week log. En ehm, ja, daar eh, kun je dan uh, eh, achter laten. En misschien dat ik ze dan wel gewoon volgende week draai. En als je dan toch daar even doet... Je kunt je ook, ehm, ja, je kunt ook je abonneren volgens mij op de podcast. Dan kun je dit radioprogramma gewoon terugbeluisteren. Dus de uitzending van vorige week, als je die hebt gemist door Ajax, kun je hem gewoon terugbeluisteren. beluisteren. Kei handig, mooi. Helemaal gratis. Kost je niks behalve moeite. I'm girl crazy. teach you to dance in every way. And if by chance she's new to romance, I'll teach you to make love night and day. Cause I'm girl crazy. time. lekker Britse band. Fijn soul Nummer 2 werd dit uh, in Nederland. Hot Chocolate en eh, Girl Crazy werd een eh, grote, hele grote hit hier in, eh, in Nederland. Nummer 2 in, in de top 40. En werd van de eerste plek gehouden door <laughs> de Can't Take My Eyes Off of You van de Boys Town Gang. Ehm, wel, wel, wel, ja, lekker liedje. Hot Chocolate, Girl Crazy. En dan, afgelopen maandag overleed zij op 97-jarige leeftijd. Actrice, maar ook zangeres, Doris Day. En eh, haar grootste hit dat is natuurlijk Que sera, sera. Maar er zijn ook versies gemaakt die meer geschikt zijn voor in dit genre. Marcus Miller en Sela Soo hebben laatst nog een versie gemaakt, een paar jaar terug. Dit is eh, wat mij betreft de versie. Die komt uit 1973 die is van Sly en The Family Stone. En die hebben hun compleet eigen kleuren tintje aangegeven. gegeven. Kees Sera Sera Whatever Will Be Will Be van Sly en The Family Stone in hun uitvoering. het lokale Omroep Goorlen regionieuws. Het Factorium wil de bezuinigingen gaan voorkomen. Dit zegt Luc Seibers. Hij wil met de afdeling Goorlen meedenken over het financieren van muziek- en cultuureducatie. Met een petitie en een oproep om tijdens de raadsvergadering op 21 mei met toeters en bellen muziek te maken in het gemeentehuis, hoopt het Factorium het tij nog te kunnen keren. Goorlen moet namelijk bezuinigen dat tot nu toe nooit geld is gereserveerd om nieuw- en verbouw van het Bill College te financieren. En de post voor jeugdzorg valt nu ook fors tegen. En de burgemeester van Breda, Paul Depla, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zuidelijk Toneel in Tilburg. Hij gaat Ruud Vreeman opvolgen, die de afgelopen zeven jaar die rol invulde. Het Zuidelijk Toneel maakt theater en richt zich op Nederland met een bijzondere aandacht voor de eigen regio, Noord-Brabant. Sinds 2010 is het theater gevestigd in Tilburg. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel om de beide 17 graden gemeten. De komende dagen blijft het weerbeeld hetzelfde. Alleen de nachttemperatuur gaat lichtelijk iets omhoog en het weekend wordt ook zonnig. Met temperaturen van 22 graden op de voorspellingen. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokale lokaleomroepgoorlen.nl omroep.nl. Lokaal Omroep Goorlen is na Ziggo natuurlijk ook te volgen op Twitter, Facebook en YouTube. Mijn naam is Finn en ik wil profvoetballer worden. Ik ben geboren met maar één long en daarom moest ik een paar maanden in het ziekenhuis blijven. Met mij zijn er 1 miljoen mensen met een longziekte. Wij hebben allemaal een droom. En dankzij veel lieve mensen kunnen deze dromen uitkomen. Steun het Longfonds. Geef aan de collectant of ga naar longfonds.nl. Op maandag 20 mei de Musicalner met voor de laatste keer Marcel de Vet en een optreden van Dieter van de Westen.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 En ehm, dit was Sweet Soul Music, wat hij samen schreef met ja, Sam Cooke en Otis Redding. En heel het nummer zelf, dat was een, ja, een grote hulde, een grote ode aan uh, nou, Going to a Go-Go van uh, The Miracles. Love is a Hurting Thing van eh, Lou Rawls, Holding On, of eh, Hold On, I'm Coming Home bij eh, Sam and Dave. Mustang Sally van Wilson Pickett en ook pa pa pa pa pa pa fa, fa van de setsong van Otis Redding, maar ook nog James Brown heb ik ook gehoord. Heerlijk! Arthur Congley in, Sweet, met Sweet Soul Music in, aan het begin van dit tweede uur van Break de Week. En hoor ze hoe enthousiast we zijn. Kijk, dat bedoel ik. Sweet Soul Music eindigde uh, op nummer 2. Weer nummer 2 hit. Nou, in Amerika dan, hè. Nummer 2 in Amerika. De Billboard Hot 100. Op 1 stond toen The Happening van The Supremes. En dit is Central Line, Walking into Sunshine. vanmiddag. De zon. Uit lang vervlogen tijden dit. Central Line en Walking into Sunshine. Lekker. Ja, en dan stijgen wij tot ongekende hoogte. Een van die eh, ja, typische jaren 80 bands was dit. Maar eh, heel veel van de jaren 80 bands die kregen het in één keer in de jaren 90 stukken moeilijker. Zo ook deze band, Level 42, scoorde nog een paar kleine hitjes eh, in de jaren 90, waarvan dit echt de allerlaatste eh, officiële hitnotering was. Forever Now, Level 42. Deze maand overleed hij. Oud-gitarist Roland Gold. Hij uh, overleed eh, begin deze maand op 64-jarige leeftijd. Hij was eh, een van de oprichters van Level 42 in 1980. Dit was een allerlaatste officiële hitnotering in de top 40. Forever Now, dit jaar ook alweer 25 jaar oud. Ja, en dan even weer iets nieuws laten horen. Dit is de, de nieuwe single van niemand minder dan Eldo Vanucci. Hij heeft een nieuwe single samengemaakt met Cardi Aldis. Die ken je nog van This Girl. Dit is de nieuwe single, Get a Hold on This. voor de eerste keer gedraaid. Deze nieuwe single van Eldo Venucci. Samen met uh, eh, Kali Aldust, die hoorde je op vocalen. En de nieuwe single die heet Get a Hold on This. Lekker lenteliedje hoor. Lekker lenteliedje. Oh, oh, oh, we gaan in één keer, eh, oh, we gaan in één keer eh, naar de disco train. We gaan in één keer, Oh, oh jongens, krijgen we nou toch. Oh, daar gaan we hoor. Oh, de fles prachtig! ook nog eh, uitgelachen op het eind. Ja, ja, de team from S Express was een eh, enorm grote hit eh, eind jaren 80. Nummer 2 uh, halen, we halen het in de top 40. We hebben iets deze uitzending met, met nummer 2 noteren. Kom er ook achter. En ja, natuurlijk groot gebaseerd op Road Royce, want dat werd gesampled. Hè. Is It Love, You're After, heel klein hitje. En S Express, die maakte er uiteindelijk een hele dikke hit van. Team from S Express. En ja, dan kun je daarna eigenlijk maar één plaat draaien. En dat maakt niet uit of je dan per ongeluk of per express gaat. Maar in dit geval denk ik per express als je van S Express naar RR Express gaat van de band Rose Royce. Kijk, en die eh, nou ook Is It Love Your After draaien. En dan draai je min of meer twee keer hetzelfde liedje achter elkaar. Overigens, je kunt je ook eh, abonneren op eh, de podcast. Dan kun je ook gewoon wekelijks deze radioshow terug beluisteren. Hè? Mocht je dat willen of je hebt hem gemist, dan eh, komt hij gewoon zo up in je inbox eh, terecht. Ga daarvoor naar facebook.com slash breekdeweeklog. Eh, New Rose Royce. Rose Royce, Eind jaren 70, begin jaren 80 scoorden zij een, een Car Wash, Do Your Dance, Wishing on a Star, Love Don't Live Here Anymore. Is It Love You're After. En eh, nou, deze dus ook, RR Express. En afgelopen vrijdag, toen draaide ik eh, Best Love. Die zal ik eh, binnenkort eens weer draaien, ook op woensdagavond. Want dat is een heel fijn zomerliedje. Dit was de RR Express. lekker, de, van Rose Royce. Een van hun, van hun grootste hits. Ik heb weer iets eh, nieuws voorschoten zoals dat eh, prachtig heel mooi heet. Ehm, er is weer een nieuwe van Anderson Paak. Anderhalve maand geleden toen bracht hij zijn nieuwe album uit, Ventura. En daar heb ik al het een en ander eh, meerdere keren van gedraaid. De single King James. Daarna kwam Make It Better samen met eh, Smokey Robinson zelfs, die meedoet. Ehm, ook Come Home staat erop, samen met Andre 3000. Vorige week nog Lella Hathaway. Nu doet hij mee op ehm, iemands nieuwe single. En dan gaat het hier in dit geval om Flying Lotus. Vorige week eh, woensdag kwam hij met een nieuwe single. En dat doet doet Anderson Paak, mijn bonusheld, die doet het dus op mee. En zo klinkt hij dan, de nieuwe single van die twee gastjes. En die heet More. we want more, we want more. Off me. Oh, Look at your house. Long time no see, was the like the lights at the carnival. hell combos but never held accountable. How's your mama do? How your papa doing? Oh, me, I've been freer than the sample fool, But like a sample loop, around and around I move until it's clear. Then I'm back to back in bags of loot. Spend years trying to steer both hands on you. Till I finally understood that I was spinning my hoop. Rather spinning my wheels, getting up in my years. But still I feel like a kid when I'm fucking with you. Young nigga gotta live, that's the motto they use. Without them niggas still live in they mama's back room. So I'm back in my studio looking up at the stars when they reminisce over yesterday. I got light up myself. Break all the walls was trapped I see back, back when I wanted to ah, Het is altijd eh, of soft soul. Of wat hip hiphop wat hij maakt. Dit zit dan weer eh, nou, net eh, tussenin. Flying Lotus en uh, eh, Anderson Baak, de nieuwe zin al. Ik zag hem ooit in het voorprogramma van Bruno Mars. En volgens mij was ik de enige in die zaal die het te gek vond. Dat komt omdat hij toen nog niet zo heel groot was. Hij had nog maar één album uitgebracht. Inmiddels heeft hij er een paar zo hup, hup, hup, achter elkaar uitgebracht. Waarvan die laatste ook wel erg fijn is hoor, Ventura. Maar dit is dus gewoon weer compleet nieuw. Flying Lotus, Anderson Baak. En de nieuwe single die heet More. Ja, lekker hoor. Ik vind hem lekker. Funky shit. Redelijk stevig gitaar zit er ook in. Ja, lekker. Instant funk, zeg ik. Eh, daarover gesproken. Zo heet de nu volgende band. Het liedje kwam eh, exact, eh, nou wat 40 jaar geleden kwam het de top 40 binnen. Net zoals die Boogie Wonderland waar ik in het vorige uur mee begon. 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl Jollersdag. Morgen dan eh, wordt ze 53 jaar. Nog een eh, kleine anderhalf uur, dan is het zover. Control, dat eh, was natuurlijk al mega succesvol. Daar kwamen hele grote hits vanaf. Um, what, what Have You Done For Me Lately? Nasty kwam eraf. When I Think Of You. Control, Let's Wait A While. En ehm, nou, daarna kreeg je dus eh, Rhythm Nation. Maar op hetzelfde album stond ook eh, Miss You Much. The Pleasurous Principle. maar ook Escapade. Heel fijn. Rhythm Nation van Janet Jackson. Ik vind het misschien wel haar beste plaat. Dan nog ja, even iets nieuws. Ehm, en ik vind het zo, zo jammer hij doet maar niks. Het wil maar geen hit worden. En dat vind ik zo jammer. De nieuwe van Mark Ronson en Likely, Late Night Feelings. I weigh the water. I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than Mark Ronson, de nieuwe single samen met uh, eh, Lickily Late Night Feelings. Oh, je zou nou op het terrasje zitten en dit komt voorbij. Dat is lekker, hè? Echt zo'n lekker liedje dit. Mark Ronson, hij komt ook met een eh, nieuwe nieuw album, Late Night Feelings, zo gaat dat ook heten. 21 juni komt dat uit en ook Nothing Breaks Like a Heart, de grote hit met Miley Cyrus, die zou daar komen staan. Maar ook samenwerken met niemand minder dan Camila Cabello, hè, die van Havana Kim Princess, nieuw talent en ook eh, mijn oudgediende Alicia Keys doet mee op dat album. Ja, dit was een beetje de soundtrack eh, van mijn eh, vakantie eh, twee weken geleden. Ik maak nog vakantiebandjes, jongens. Dat is erg, hè? Ik maak gewoon nog vakantiebandjes tot in de treuren. Echt waar. Je zou zeggen, oh maat, we ben je toch ouderwets? Maar echt, voor elke vakantie maak ik een vakantiebandje. En dit stond er twee weken terug op. Mark Ronson, Lickley en Late Night Feelings. Het wil maar geen hit worden. Dus jongens, streamen dat ding. Streamen. En Mark Ronson, hij komt dus met een nieuw album. De vorige kwam alweer 2015. Eh, dat was Uptown Special. Eén grote funk eh, toestand was dat. En dat album dat droeg hij op aan deze dame, Amy Winehouse. You know I'm no good. Dus wat was zij toch goed, hè? Stond er nog meer allemaal op. Ja, ze heeft niet heel veel hits gescoord. Eigenlijk alles is, bijna alles is geflopt uh, toen ze nog leefde. Rehab werd dan een klein hitje. Back to Black eh, toen ze stierf. En ze had voor de rest alleen nog met Mark Ronson een grote hit. De cover Valerie, hè, Mark Ronson die hiervoor hoorde. En voor de rest stond er nou, deze op, You Know I'm No Good. Dat uh, ja, flopte, want dat kwam niet verder dan de Het Hetzelfde geldt voor eh, Tears Right On Their Own geldt hetzelfde voor. Kwam ook niet verder dan de tipparade. Love is a Losing Game. Ook weer uiteindelijk nog wel wat gedaan. En eh, ook nog een van mijn favorieten, net zoals die, is eh, Me and Mr. Jones. Staat er ook op. Och, allemaal fijn. Heel fijn, zo fijn. Ja, deze man die eh, trekt er zelfs een blouseje een beetje voor open. Kijk, knoopje, knoopje open. Kom maar. Borsthaar wapperend in de wind. Lekker hè? Daarvoor eh, Mark Ronson dus, de nieuwe single samen met Lickily Late Night Feelings en ook eh, Janet Jackson met Rhythm Nation. En daar nog voor, want die heb ik niet volledig eh, aangekondigd. Instant Funk samen met, of nee, nee, gewoon Instant Funk. En dan I Got My Mind Up, You Can Get It Girl Anytime. Oeh, we gaan even, even, hoehoe, even slow down, even sensual. Lekker. 45 jaar oud deze van Barry Wright.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 Oh. Barry Wright. Never Never Gonna Give You Up. Hou de Facebook pagina in de gaten van eh, deze, dit radioprogramma. Facebook.com slash breek de weeklog. Morgen dan staat daar eh, de complete uitzending. Dus dan kun je hem lekker terugluisteren. Ja, en dan weer even iets nieuws. Laatste nieuwe deze uitzending. Komt van Secret Rendezvous. Ook vorige week deze voor de eerste keer uh, gedraaid. Maar deze blijft ook lekker hoor. Never out of fashion. make a and throw your to this godforsaken time. We have made it this far, so I don't press pause and freeze the frame. while you're at it, you should wear that smile again. Whether it be Barcelona, Berlin, or Amsterdam, for you are scared the Antarctica. It don't gaat even onder water. Nieuwe zinnen van Secret Rendezvous. Lekker hè? Hij doet heel erg jaren 80 aan. Ze zijn helemaal hip tegenwoordig om iets het jaren 80 te laten klinken. Never Out of Fashion. Secret Rendezvous. Ik heb er eh, nog twee voor je. Ook weer een eh, nummer 2 hit, dit eh, in, Amerika. het is alsof ik ze daaruit heb opgezocht, maar dat is echt niet waar hoor. Maar in Nederland werd het ook een groot hit hoor. Top 5 voor Maxine Night Gale. Right back where we start from. to where we started from. One Hit Wonder. Maxi Nightingale. Nou, we gaan ook de Nighting, dus dat scheelt recht. Oh, get right back to where we started from. Ik heb er nog eentje voor je in deze Break de Week. Met eh, ja, alleen maar dus soul, funk, disco. En hier is dan dat Mespuntje Jazz. En je zal maar in de tuin zitten, de zon is net ondergegaan. En dan nog deze, met een klein zomers Frank Sinatra. Uit 1966, uit lang vervlogen tijden. Summer Wind. Dus ik spreek je volgende week en anders komende vrijdag. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there touch your hair and walk with me. All summer long, we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. kites. Those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then, softer than a man, one day it called to you. lost you to the summer wind.